Nou. Minister Heers Ballin vindt dat mensen die een gevangenisstraf uitzitten... geen pornofilms mogen kijken. Dit weekend meldde het tv-programma van Peter R. de Vries dat een tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar in een tbs-kliniek naar porno kijkt en de Tweede Kamer reageerde daar verontwaardigd op. Eerst Ballin zei dat de veroordeelde tijdelijk in de kliniek zat omdat hij niet geschikt was voor de gevangenis. Maar dan gelden nog steeds de regels van de gevangenis en de betrokkenen mogen niet over ruimere faciliteiten beschikken dan wanneer ze gewoon in hun cel zitten, zei de minister. Hij gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd en ook hoe het tv-programma opnames heeft kunnen maken in de kliniek. De meeste politieke partijen geven bij de komende verkiezingscampagne minder geld uit dan bij de vorige in 2006. Dat blijkt uit een inventarisatie die NRC Handelsblad heeft gemaakt. De partijen zeggen dat ze minder tijd hebben om te sparen en om donateurs te werven. Alle partijen samen geven ongeveer tussen de 7 en 9 miljoen euro uit. De vier grote partijen hebben elk meer dan een miljoen in kas, schrijft NRC Handelsblad. Hoeveel de partijen van Geert Wilders en Rita Verdonk aan de campagne gaan besteden, willen ze niet zeggen. In het Italiaanse L'Aquila is de aardbeving van precies een jaar geleden herdacht. Zo'n 25.000 Italianen liepen vannacht om half vier mee in een fakkeltocht door de middeleeuwse straten... ter nagedachtenis aan de 308 mensen die zijn omgekomen. Sommige inwoners spraken na de processie hun ongenoegen uit over de trage wederopbouw van L'Aquila. In de Gelderse plaats Nederasselt is een ooievaarsnest vernield. De 8 meter hoge paal met daarop het nest van twee ooievaars die op het punt stonden om te gaan broeden is omgezaagd.